Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is weer een politicus die wel wil doorgaan. Gisteren werd bekend dat Caroline van der Plas weer de lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging wordt. En nu is bekend dat het partijbestuur van Volt, Laurens Dassen, weer naar voren wil schuiven. Het is geen grote verrassing, want Dassen had zelf al gezegd dat hij door wil. De komende tijd kunnen nog meer kandidaten zich melden voor het lijsttrekkerschap. Het duurt wel nog even voordat we naar de stembus kunnen. De verkiezingen zijn pas eind november. Het stroomnet in Zeeland is vol. Dat betekent dat grote bedrijven even moeten wachten tot ze kunnen worden aangesloten. En er is eigenlijk maar één oplossing, zegt netbeheerder Tennet. Bouwen, bouwen, bouwen. Alleen we doen er de laatste tijd bijna tien jaar over om een plek te krijgen waar we mogen bouwen. En dan in twee jaar kunnen we bouwen, maar het duurt gewoon veel te lang. In de rest van het land komt het ook steeds vaker voor dat er geen plek meer is op het stroomnet. Hele nieuwbouwwijken moeten soms wachten tot de stekker erin kan. Een borrel is een barman op Aruba duur komen te staan. De man was aan het werk toen hij whisky in een kartonnen beker schonk... en daarna met de beker naar buiten wandelde. Hij werd daarop ontslagen en stapte naar de rechter. De barman eiste zijn baan terug, maar volgens de rechter was het ontslag terecht... omdat de werkgever drinken onder werktijd had verboden. Amsterdam wil het aantal deelscooters in de stad bijna verdubbelen. Het zijn er nu 770 en het moeten er 1200 worden... Niet iedereen is enthousiast. GroenLinks in de gemeenteraad is kritisch. De belofte van de deelscooter is dat het een vervanging zou zijn voor de auto. Maar wat we zien in Amsterdam is dat het eigenlijk vooral de fiets en het OV e vervangt. En daarnaast heeft het een behoorlijke impact ook op onze openbare ruimte. Dus wij hebben daar nogal wat vragen over. De VVD ziet meer deelscooters wel zitten. Wat dat vooral gaat betekenen is dat de deelscooter veel beter eh, bereikbaar en beschikbaar wordt. In Zuidoost, in Nieuw-West, in Noord. Grote stadsdelen eh, waar juist wat grotere afstanden ook met zo'n deelscooter kunnen worden overbrugd. Dus ik denk juist dat het heel kansrijk is om het zo te doen. Vanavond worden de plannen besproken in de gemeenteraad. Dan nog het weer in het zuiden. Het vaak zon. In het noorden valt af en toe regen. Het is 19 tot 24 graden. Morgen regelmatig zon, maar ook wat wolken en opnieuw wat nattigheid. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tegen zeven klimaatactivisten van Extinction Rebellion eist het OM taakstraffen. Ze riepen mensen op om eind januari de A12 bij Den Haag te blokkeren. Volgens het OM is dat opruiing. Het partijbestuur van Volt wil Laurens Dassen opnieuw als lijsttrekker. Dassen, fractieleider in de Tweede Kamer, had zelf al gezegd dat hij door wil. Bij de vorige verkiezingen haalde Volt drie zetels. Door een afsplitsing zijn het er nu nog twee. De rechtbank in Amsterdam vindt dat de nieuwe advocaten van Ridouan Taghi voldoende voorbereidingstijd hebben. De advocaten nemen de verdediging over van advocaat Wesky. En ze hadden negen maanden extra tijd gevraagd om zich in te lezen. Het weer, wat buien, wat zon. Het is 19 tot 24 graden. Morgen eerst zon, later buien en een graad of 22.